Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal asielaanvragen is flink gedaald. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 16.600 procedures gestart. Dat is een derde minder dan vorig jaar in die periode. De meeste aanvragen werden gedaan door mensen uit Eritrea en Syrië. Al nou is er vooral in die laatste groep ook een daling te zien. Vorig jaar vroegen bijna 9.000 Syriërs een verblijfsvergunning aan in de eerste negen maanden. En nu zijn dat er maar 2400. Overheidsorganisaties kunnen vanaf vandaag een discriminatiecheck doen. Die was er nog niet, zegt de voorzitter van een speciale commissie tegen discriminatie en racisme. Die toets bestaat uit een eh, viertal eh, bijeenkomsten. Daarin kan je je eigen organisatie doorlichten... als je publieke dienstverlening doet aan burgers. En dan krijg je een keurige röntgenfoto... waarin je de discriminatierisico's eh, ziet. Ja, bij de douane Duo en de gemeente Arnhem... hebben ze al proef gedraaid met de check. En bij die drie organisaties kwam eruit dat er dingen beter moeten. De dieven die juwelen gejat hebben uit het Louvre... lijken geen professionele criminelen te zijn. Justitie in Frankrijk zegt dat twee van de opgepakte verdachten... al bekend waren bij de politie vanwege diefstallen en verkeersovertredingen. Maar ze lijken niets met de georganiseerde misdaad te maken te hebben. Ook lijkt het erop dat ze geen hulp hebben gehad van binnenuit. De juwelen zijn nog altijd voetzie. En de voetbalsters van Oranje onder de 17 hebben zich geplaatst... voor de halve finales van het WK in Marokko. Dat leek een kansloos verhaal te worden. Nederland speelde de kwartfinale tegen Frankrijk... en kwam in de 92e minuut 2-0 achter. Een minuut later stond het alweer 2-1... en in de 98e minuut gebeurde dit. The Netherlands have leveled! It was coming and it's Ranneke That might be the most important goal for them in this competition. Ja, Ranneke Dirks maakte de 2-2. Oranje won na het nemen van penalties en is dus door. Tegenstander in de halve finale is Mexico. Het weer, een druilerig dagje met vanuit het westen vanochtend steeds meer wolken... en af en toe perioden met regen of motregen. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op veel plaatsen voorbij. Wel rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Oud-Zuid over 10 kilometer.